Clemens Peters met het NOS Journaal. De jury gelaten. Volgens de organisatoren verliep de demonstratie in Paramaribo vreedzaam... en was er geen reden voor het optreden van de mobiele eenheid. In Suriname wordt al dagenlang gedemonstreerd tegen de regering Boutsen... en de verhoging van de benzineprijs. In de flat in Marseille, waar vanochtend twee terreurverdachten zijn opgepakt... zijn een machinegeweer, twee pistolen en drie kilo aan explosieven gevonden. Volgens de Franse autoriteiten waren de mannen van 23 en 29... bezig met het voorbereiden van een aanslag... in de loop naar de Franse presidentsverkiezingen. Voor het eerst is een internationaal kinderporno-netwerk opgerold dat gebruik maakte van WhatsApp. Er zijn 39 mensen uit 10 landen opgepakt. Er waren 25 gespreksgroepen waarin beeldmateriaal werd uitgewisseld. En ook vond de politie bij doorzoekingen in het noorden van Spanje dossiers van kinderen. Er stonden namen, leeftijden en ontmoetingsplekken in genoemd. In Jemen is een Saoedische legerhelikopter door eigen vuur neergehaald. Volgens een bron bij het Jemenitische leger was de oorzaak een misverstand bij de luchtafweer. Alle twaalf inzittenden kwamen om het leven. Saudi-Arabië leidt in Jemen een coalitie tegen Hutu-rebellen. De coalitie wil president Mansour weer aan de macht krijgen in het land. In de Champions League is Leicester City uitgeschakeld. De kampioen van Engeland verloor in de kwartfinale over twee wedstrijden van Atletico Madrid. Vanavond werd het in, Madrid, nee, in Leicester 1-1. En dat was niet genoeg, omdat Atletico vorige week met 1-0 won. Real Madrid tegen Bayern München is nog bezig. Na twee wedstrijden staan de ploegen gelijk en wordt er dus verlengd. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. In het binnenland gaat het op veel plaatsen licht vriezen. Morgen is het vrijwel droog en 8 of 9 graden. En de nacht na donderdag kan het zelfs matig gaan vriezen. En vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag toe.